Jobboot met het NOS Journaal. Bij de aanslag in Tunesië zijn vooral Britten, Duitsers en mogelijk Belgen om het leven gekomen, zeggen de Tunesische autoriteiten. De zes Nederlanders, die via reisorganisatie TUI hadden geboekt in het hotel waar de bloedige aanslag plaatsvond, zijn ongedeerd. Medewerkers van TUI hebben de zes Nederlanders allemaal aan de telefoon gehad. Bij de aanslag openden twee mannen het vuur op badgasten op het strand van het hotel in Port El Kantawi. 37 mensen werden gedood, er zijn tientallen gewonden. Mogelijk waren er andere Nederlanders op het strand, maar daarover is nog niets bekend. In het Universitair Medisch Centrum in Groningen is vanmiddag een patiënt binnengebracht met verschijnselen van ebola. Het is een man uit Zwolle die onlangs op vakantie is geweest in zijn geboorteland Guinea. Hij heeft sinds maandag flinke koorts. In het ziekenhuis is een ebola-ruimte ingericht waar de patiënt wordt opgevangen. Testen moeten uitwijzen of de man inderdaad ebola heeft. De uitslag wordt morgen verwacht. De Buma Boy Edgar-prijs gaat dit jaar naar saxofonist en componist Tineke Postma. Het is de belangrijkste prijs van Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De jury noemt Postma een uitstekende bandleider met respect voor andermans kunnen. Ze treedt met veel succes op in binnen- en buitenland, waaronder de Verenigde Staten waar ze erg populair is. Onderdeel van de Buma Boy Edgar prijs is het zelf samenstellen van een concertavond op 9 december, die op de radio rechtstreeks wordt uitgezonden. Op alle mbo-scholen komt een klachtenregeling die wettelijk verplicht is. Daartoe heeft het kabinet besloten. Zo'n regeling bestaat al voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, hbo-scholen en universiteiten. Scholieren en studenten kunnen zo bezwaar maken tegen het gedrag van een leraar of de aanpak van de school. Op veel mbo-scholen bestaat geen klachtenregeling, maar die moet er nu wel komen. Minister Bussemaker van Onderwijs vindt dat de lessen beter worden als scholen serieus omgaan met klachten en suggesties van studenten en hun ouders. Het weer in het zuiden en westen toenemende kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht meer buien, koelt dan af tot 15 graden. Morgen trekken de buien weg en dan is er geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. Dit was het DFM.